Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De afdelingen derm te raken doordat het aantal patiënten met huidkanker snel stijgt en de ziekte steeds vaker terugkomt. In 2020 zal dat bij de helft van het aantal patiënten het geval zijn. Dat zegt een onderzoekster die morgen promoveert in de eh, Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekster pleit ervoor om meer gevallen van huidkanker door bijvoorbeeld de huisarts te laten behandelen. De toename van het aantal gevallen komt doordat mensen steeds ouder worden en vaker met vakantie gaan naar zonnige oorden. Het Vlaams Belang heeft een online meldpunt geopend voor illegaliteit in België. Het idee overgenomen van de PVV, die een meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen heeft geopend. Kopstuk van het Vlaams Belang, Philip de Winter, hoopt met het meldpunt de politiek onder druk te zetten om met een harder beleid te komen. Volgens hem heeft de burger in België terecht het idee dat illegalen worden gedoogd. De Winter ontkent dat het gaat om een kliklijn voor het opsporen van illegale vreemdelingen. Het OM dreigt de kroongetuigen in het liquidatieproces te laten vallen. Peter Laes wil niets meer verklaren en houdt zich daarmee volgens de officier van justitie niet aan de overeenkomst. Hij verspeelt daarmee ook een lagere straf, getuigenbescherming en financiële ondersteuning. De dader van de aanslagen in Noorwegen, Anders Breivik, is volgens een tweede onderzoek toch toerekeningsvatbaar. Het vorig onderzoek kwam naar voren dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Door de nieuwe conclusie kan Breivik toch een celstraf krijgen. Breivik zit sinds 22 juli vast voor een bomaanslag in het centrum van Oslo en het bloedbad op het eiland Utøya. Daarbij vielen in totaal 77 doden. Eerder besloten twee psychiaters dat Breivik ten tijde van de aanslagen psychotisch was. Als de rechter hem ontoerekeningsvatbaar vind vindt, kan Breivik alleen TBS krijgen. Het weer. In het binnenland nog wat regen, in het westen kans op zon.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 Pump it. Pump it. And ride, oh, oh, oh, oh. Side, oh, oh, oh, Yo, oh. yo. Turn up the radio. Blast your stereo right now. This joint is fizzling. It's sizzling right Real is live and direct, rocking the scene.